Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het is reddingswerkers nog niet gelukt om de Thaise voetballers en hun coach uit de grot te halen. Gisteren werden ze gevonden en bleek dat ze allemaal nog in leven zijn, maar wel erg verzwakt. Mogelijk moeten ze wachten tot het water is gezakt voordat ze de grot uit kunnen. Dat kan nog maanden duren. Het voetbalteam raakte op 23 juni vermist. De jongens waren naar de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. Aldi verkoopt vanaf oktober geen energiedrank meer aan kinderen onder de 14. De supermarkt is daarmee de eerste keten die verkoop van de blikjes aan banden legt. Aldi volgt met de leeftijdsgrens het advies van het voedingscentrum. Kinderartsen riepen begin dit jaar al op tot een compleet verbod op de verkoop aan kinderen onder de 18. Te veel energiedrank kan leiden tot rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen. Veel scholen verkopen de drankjes al niet meer. De Australische aartsbisschop Philip Wilson moet een jaar de cel in... voor het verzwijgen van misbruik in de katholieke kerk in de jaren 70. Hij was op de hoogte van het misbruik van vier jongens door een priester... maar deed daar niets mee. De aartsbisschop van 67 hoeft niet meteen de cel in... omdat volgende maand wordt bepaald of hij zijn straf thuis mag uitzitten. Wilson heeft Alzheimer. Hij is de hoogst geplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk... die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat Defensie een geavanceerde drone boven het laatste stuk van de wandelroute laten vliegen. Die wordt ingezet vanwege bijstandsverlening aan de politie. Wat dat precies inhoudt wil de politie niet zeggen. Vorig jaar zette Defensie al een drone in tijdens de Zwarte Cross. Daarmee werd de verkeerssituatie in de gaten gehouden. Het weer nog, ook vandaag is het ronduit zonnig en droog... met op veel plaatsen zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden. Aan zee en in de noordelijke provincies is het iets koeler... door een vrij krachtige noordenwind. Morgen en donderdag wat meer wolken, maar nog altijd zomers warm. Dit was het NOS Journaal.